uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Venezuela heeft een aantal Amerikanen opgepakt op verdenking van spionage, zei president Maduro in een toespraak. Volgens Maduro probeerden de verdachten Venezolanen in te palmen om een coup te plegen. Onder de arrestanten is een Amerikaanse piloot die allerlei verdachte papieren bij zich zou hebben. Maduro kondigde ook aan dat veel Amerikaanse diplomaten en politici niet meer welkom zijn in Venezuela... als vergelding voor een aantal prominente Venezolanen die de VS niet meer in mogen. De laatste wintersporters op weg naar het populaire Franse skigebied Les Trois Vallées komen pas diep in de nacht aan, verwacht de verkeersinformatiedienst. Op de weg lag een enorm rotsblok. Nadat het gevaarte was verpulverd en het wegdek gerepareerd... kon het verkeer er aan het begin van de avond weer langs... maar het duurt erg lang voordat alle ontstane file is opgelost. Aan het begin van de nacht stond er nog altijd 15 kilometer. De vicepresident van Sierra Leone heeft zichzelf 21 dagen in quarantaine geplaatst... nadat een van zijn bodyguards aan ebola is bezweken. De vicepresident voelt zich niet ziek, maar wil naar eigen zeggen het goede voorbeeld geven. Ook zijn personeel wordt extra gecontroleerd op symptomen die kunnen wijzen op ebola. Na een gestage afname van de ziekte stijgt het aantal besmettingen in West-Afrika sinds begin februari weer. Vooral in Sierra Leone. Overlevenden van de watersnoodramp zijn boos over het plan om de ramp te herbeleven in een attractie. Het Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans wil een dijkdoorbraak nabootsen met animaties, wind, geluids- en lichteffecten. Een man die negen was toen hij de ramp meemaakte laat op Facebook weten dat hij het onbegrijpelijk vindt. De directeur van Neeltje Jans vindt de reacties voorbarig. Het weer vanuit het westen regen bij een stevige zuidwestenwind. Overdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 8 tot 10 graden.